Grote verliezer in Venlo lijkt de Partij van de Arbeid te worden. De Sociaaldemocraten staan nu op een kleine 12 procent, de helft minder dan bij de vorige verkiezingen, toen de partij nog de grootste was in Venlo. Het CDA blijft waarschijnlijk net zo groot als bij de vorige verkiezingen. En de moslimpartij in Venlo zal waarschijnlijk geen zetel in de gemeenteraad halen. De PVV van Geert Wilders deed niet mee in Venlo. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lijkt tegen te vallen. Vijf van de zes gemeenten waar de afgelopen dag werd gestemd... melden een flink lagere opkomst dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Arend Jan Boekenstein stapt op als Kamerlid van de VVD. Hij had uit de school geklapt na een gesprek met koningin Beatrix. Hij zei dat de koningin zich zorgen maakt over de hypes in de politiek en de vele spoeddebatten. Boekenstein vindt dat hij nu niet meer kan functioneren als Kamerlid en zal zijn excuses aanbieden. De afgelopen dag ontving de koningin voor het eerst weer Kamerleden... nadat die bezoeken tien jaar geleden waren afgeschaft... omdat er vaak uitspraken van haar werden gelekt. Frankrijk heeft zich met moeite geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. De Fransen speelden thuis met 1-1 gelijk tegen Ierland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-0 voor Ierland... en omdat de Fransen uit met 1-0 hadden gewonnen, moest er worden verlengd. In de extra tijd scoorden de Fransen. doelpunt was omstreden omdat er hens zou zijn gemaakt door een Franse speler. Rusland gaat niet naar Zuid-Afrika. Portugal en Algerije plaatsen zich wel. Het weer koelt vannacht af tot 7 graden. Morgen schijnt vooral smiddags de zon geregeld en het blijft droog.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 And then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like it's part of me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. One a day, one day, and y'all, Jesus gonna be all we ever wanted is to look good naked.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 Don't you see.